uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een inwoner van het plaatsje Friendship in de staat New York... zegt dat ze de twee criminelen heeft gezien... die twee weken geleden uit een zwaar beveiligde gevangenis ontsnapten. De politie en het leger zijn met 200 man bezig met een klopjacht in het plaatsje. Twee weken geleden ontsnapten de twee criminelen... door een gat in een stalen muur in hun cel. Uiteindelijk kwamen ze via het riool naar buiten. De kerk in het Amerikaanse Charleston, waar een blanke man negen zwarte mensen doodschoot, gaat vandaag weer open. Leden van de kerk zeggen dat er een kerkdienst zal zijn. Afgelopen avond gingen honderden mensen de straat op in Charleston. Ze liepen een protestmars naar de kerk en schreeuwden leuzen als zwarte levens doen ertoe en we pikken het niet langer. In Lelystad zijn twee mannen zwaar gewond op straat gevonden. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam af op de melding. De mannen zijn gewond geraakt door geweld, maar wat er precies is gebeurd weet de politie niet. Na onderzoek in de omgeving zijn vier mannen opgepakt. Bisschop de Korte van het bisdom groningen leerwaarden is de eerste theoloog des vaderlands. Hij kreeg in een verkiezing op internet de meeste stemmen... werd bekendgemaakt tijdens de Nacht van de Theologie in Amsterdam. Het is de bedoeling dat de Korte het komend jaar geregeld zal optreden... als commentator of ambassadeur van de theologie. En een veiling van schilderijen van Adolf Hitler heeft bijna 400.000 euro opgebracht. In Neurenberg kwamen vijf werken onder de hamer. Een aquarel van slot Neuschwanstein leverde het meest op. Een verzamelaar uit China had er een ton voor over, twee keer zoveel dan verwacht. Hitler maakte de schilderijen tussen 1904 en 1922 toen hij nog kunstschilder wilde worden. Het weer af en toe wat regen bij een graad of 9.